De beveiliging wordt dan ook aangescherpt, zegt hij. Medewerkers van het SBS-programma Undercover in Nederland kwamen zonder problemen met een nepbom het terrein van het paleis op. Fractievoorzitters in de Tweede Kamer zijn geschokt en willen opheldering van het kabinet. Op zijn rondreis door Oost-Azië is president Obama in China aangekomen. Het is zijn eerste bezoek aan China, een land waarmee hij betere relaties wil. Vanmorgen is hij in Shanghai op een discussiebijeenkomst met studenten. In zijn openingstoespraak benadrukte hij de universele geldigheid van de mensenrechten. Ook sprak hij lovend over de rijke Chinese traditie. Morgen ontmoet hij in Peking president Hu Jintao. Het auto-ongeluk van de vijf pinautomaatovervallers in Driel heeft een derde leven geëist. Een 27-jarige Brit overleed gisteravond in het ziekenhuis. Samen met vier landgenoten kraakte hij vrijdagnacht een geldautomaat in Driel en schudde de politie na een korte achtervolging af. Later sloeg een auto door onbekende oorzaak op de A12 over de kop en belandde tegen een boom. Visserijlanden hebben afgesproken dat de vangst van de Atlantische blauwvintonijn met een derde wordt verminderd. Ze leggen daarmee een advies van milieugroepen en hun eigen wetenschappers naar zich neer. Die wilden een volledig vangstverbod omdat de tonijn met uitsterven wordt bedreigd. Bijna 90% van de tonijnpopulatie in de Atlantische Oceaan is door visserij verdwenen. In Londen is een man opgepakt die meer dan 100 misdrijven tegen ouderen zou hebben gepleegd. Ze werden in hun eigen huis beroofd en aangerand en soms ook verkracht. De dader schakelde vaak van tevoren de stroom uit... zodat hij van zijn slachtoffers in het donker kon overvallen en hun telefoon niet werkte. De politie heeft 12 jaar aan de zaak gewerkt.